Reden voor de reorganisatie zijn de bezuinigingen in vooral westerse landen op de gezondheidszorg. Daarnaast loopt de toelating van nieuwe medicijnen in een aantal landen vertraging op. Roche hoopt aan het eind van het jaar met concrete maatregelen te komen. Vorig jaar had het Zwitserse bedrijf een omzet van bijna 35 miljard euro. Wereldwijd heeft het 80.000 mensen in dienst. De verkeersboetes gaan waarschijnlijk omhoog. Het kabinet praat vandaag over een plan om alle boetes in het verkeer met 15% te laten stijgen. Volgens Haagse ingewijden wil het kabinet met de maatregel 50 miljoen euro binnenhalen. Het hoopt ook dat de verhoging goed is voor de verkeersveiligheid. Mensen gaan mogelijk voorzichtiger rijden als ze meer moeten betalen voor een overtreding. In 2008 gingen de boetes al met 20% omhoog. En sinds vorig jaar worden bij sommige verkeersovertredingen 6 euro administratiekosten in rekening gebracht. De politie in Amsterdam heeft zes verdachten opgepakt voor de schietpartij waarbij gisteravond een jongen van 16 om het leven kwam. Het zestal jonge mannen tussen de 15 en 23 jaar werd vannacht aangehouden in een woning. Het is nog onduidelijk of de schutter erbij zit. Die ging er gisteravond na de schietpartij te voet vandoor. Het 16-jarige slachtoffer was een bekende van de politie en had al diverse misdrijven gepleegd. Informateur Opstelten praat vanmiddag verder met de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV... Of er dan ook echt wordt onderhandeld is niet duidelijk. Gisteren hadden VVD-leider Rutte en PVV-voorman Wilders allerlei vragen aan CDA-fractievoorzitter Verhagen over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Verhagen gaf antwoord op die vragen, maar Rutte en Wilders lieten daarop weten dat ze nog over die antwoorden moesten nadenken.